Hij staat 11 op de lijst. Brinkman zegt niet te willen muiten in de partij en hij stelde duidelijk dat er geen machtsstrijd is binnen de PVV. Wilders is en blijft de leider, maar ik zou graag een meer democratische structuur zien in de partij, al dus de Brinkman. Hij gaf geen antwoord op de vraag of hij zijn standpunt al met Wilders heeft besproken. Op Schiphol is een toestel van Transavia vlak voor vertrek ontruimd nadat er brand was ontstaan. Er was een steekvlam bij de hulpmotor aan de buitenkant van de staart. Het toestel, een Boeing 737, stond op het punt om naar Faro in Portugal te vliegen. De passagiers hebben het toestel verlaten via de glijbanen en de sluis. Er waren 186 passagiers aan boord van het vliegtuig. In een cel van het politiebureau van Roermond is de afgelopen avond een 59-jarige man overleden. Volgens de OM gaat het om iemand zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man werd eerder vandaag opgepakt omdat hij nog 40 dagen gevangenisstraf moest uitzitten... en verder nog wat geldboetes moest betalen. De dood van de man wordt onderzocht door de Rijksrecherche. De Belgische auteur Bernard de Wulf heeft voor zijn novelle Kleine Dagen de Libris Literatuurprijs gewonnen... voor het beste Nederlandstalige boek. Juryvoorzitter Hans Weijers reikte de prijs uit in het Amstel Hotel in Amsterdam. In kleine dagen beschrijft de Wulf het opgroeien van zijn eigen kinderen, een meisje en een jongen.